12 uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. Het gaat niet goed met warenhuisketen Hudson's B in Nederland. Dat schrijft het Duitse zakenblad Wirtschaftwoche. Uit interne documenten van het moederbedrijf Karstad... zou blijken dat een faillissement of sluiting de meest zinvolle oplossing is. In totaal zijn er 15 filialen van Hudson's B in Nederland. Uit de interne stukken van het moederbedrijf blijkt dat de verkoopcijfers in Nederland erg tegenvallen... Hudson's Bay Nederland wil niet reageren op de berichtgeving... en verwijst naar Karstad in Duitsland. Maar ook bij het moederbedrijf is niemand beschikbaar voor commentaar. Burgemeester Halsema van Amsterdam stelt een onderzoek in... naar het optreden van de politie voor de voetbalwedstrijd... tussen Ajax en Juventus. Er wordt gekeken of de agenten proportioneel handelden... Toen Ajax-fans bij de arena fakkels afstaken, wat vooraf verboden was, greep de ME in werden onder meer een waterkanon en politiepaarden ingezet om supporters uiteen te drijven. Volgens omroep AT5 waren onder de groep ook kinderen en mensen in rolstoelen. De supportersvereniging noemde de politieactie buitenproportioneel en vond het uitlokking door de politie. In de Pakistanse stad Quetta zijn bij een bomaanslag zeker 16 doden gevallen. Zo'n 30 mensen raakten gewond, veel van hen verkeren in levensgevaar. De bom ontplofte op een groentemarkt in een Sjiïtische wijk. Wie er achter de aanslag zit is nog onbekend... maar Soenitische extremisten waren vaker verantwoordelijk voor dit soort aanslagen. Ze beschouwen Sjiïten als afvalligen die de dood verdienen. Er komen zo'n duizend nieuwe waterpunten op scholen in de strijd tegen overgewicht. Staatssecretaris Blokhuis stelt daar 2 miljoen euro voor beschikbaar. Blokhuis zegt dat veel schoolpleinen ook na schooltijd worden gebruikt om te spelen en te sporten. Hij denkt dat kinderen door de tappunten sneller water gaan drinken... dan dat ze naar de supermarkt gaan voor een blikje frisdrank. Het weer wisselend bewolkt met zonnige perioden... met op de Wadden kans op een winterse bui. Het wordt maximaal 9 graden en er staat een matige noordoostenwind. Morgen afwisselend zon, stapelwolken en ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 8.